wordt een kwart van de risicozwangerschappen niet op tijd herkend. Bij een kwart van de bevallingen die als risicoloos waren beoordeeld... bleken de baby's achteraf toch bepaalde aandoeningen te hebben... Nederland scoort al jaren slecht op het punt van babysterfte. In ons land overlijden per jaar 1700 baby's rond de geboorte. Als de communicatie tussen verloskundige en gynaecoloog beter zou zijn... zou dat kunnen dalen tot 1150, zeggen de onderzoekers. Volgens hen moet de oorzaak worden gezocht in het systeem... en niet in de deskundigheid van de verloskundigen. De onderzoekers willen dat er gedurende de hele zwangerschap... een intensieve samenwerking komt tussen verloskundigen en gynaecologen. Duitsland heeft op het WK in Zuid-Afrika de halve finales gehaald. De Duitsers versloegen in Kaapstad Argentinië met 4-0. Klose scoorde tweemaal, Müller en Friedrich waren de andere doelpuntenmakers. Duitsland speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Spanje en Paraguay. Die wordt vanavond gespeeld. Joris Matthijssen en Robin van Persie kunnen in de halve finale tegen Uruguay meedoen. Beide spelers raakten gisteren geblesseerd, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht vandaag geen ernstige schade aan het licht. De Wereldvoetbalbond, de FIFA, heeft het eerste doelpunt van Nederland tegen Brazilië alsnog toegekend aan Wesley Sneijder. De goal in de 53e minuut werd eerst beschouwd als een eigen doelpunt van de Braziliaanse middenvelder Melo. Sneijder is nu met vier goals mede topscorer van het WK, samen met de Slovaak Vitek, de Argentijn Higuaín, de Spanjaard Villa en de Duitsers Klozen en Müller. Het weer. Vanavond nog enkele onweersbuien in het oosten en noordoosten. Verder bewolkt maar droog.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 De vrijdagmiddag op het eh, WK voetbal. Nederland, Brazilië, heel Zandvoort is oranje. Het hele land is in spanning. Maar wij zijn er gewoon met de Euro Breakdown jaargang 20 alweer. Aflevering 26 van deze jaargang 2 juli 2010 is de dag van vandaag. De lijst bestaat deze week uit 17 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. De ruimte in de lijst moet dan natuurlijk gemaakt worden door drie platen. Drie platen die toevallig allemaal alweer 13 weken lang in de lijst van Europa hebben gestaan. Adam Lambert hoort erbij What Do You Want for Me vanaf eh, plek 37. Gabrielle Chilmi is on a mission. Nou ja, die missie is nu dus over na 15 weken. En Cascada met Dangerous ook dus die 15 weken erin gestaan en nu uit de lijst. De snelste stijger die is in handen van Ina. Amazing gaat in totaal 8 plaatsen omhoog. Rio met One Heart zakt er 10. En B.O.B. met Nothing On You staat alweer 17 weken in de lijst genoteerd. En is daarmee het langst genoteerd van allemaal. Vorige week stond hij trouwens met die plaat nog op 36. Eh, Deze week zakt hij naar beneden naar de allerlaatste plek toe. De uitzending gaan we straks dus ook met hem beginnen. Daarna trouwens de nummer 38 er meteen achteraan. Die is in handen van JC. Young Forever staat 16 weken in de lijst. Zak van 35 naar die 38ste plek. Sheryl Cole met Parachute staat er dan nog tussen. 13 weken in de lijst van 34 eh, gezakt naar 39.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 Leave them off the kingdom race, neither space nor time. So when the director yells cut, I'll be fine. I'm forever young. Forever young. why. not much while we're alive. Life is for living, I'm living uptight. See you somewhere up in the sky.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 They nauseous. Hold up, I'll be here forever know I'm on my fall shit, but I ain't with foreclosure. I will never forfeit less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. I wanna be 16 weken lang alweer in de lijst van Europa terug te vinden. JC Young Forever. Dan gaan we naar de eerste binnenkomer op eh, plek 37. Het is haast ongelooflijk te noemen de wonderlijke terugkeer van Train. In het grijs verleden scoorde de band een eh, grote hit met Drops of Jupiter. Maar daarna liep eh, niemand echt meer warm voor deze Amerikaanse band de noodkreet van Train eh, met een nieuwe album Save Me San Francisco lijkt eh, na 9 jaar zonder succes toch wel weer een gouden greep te zijn. Hey Soul Sister is een eh, mega hit geworden. En ook in Nederland verbleef de plaats zeven weken lang op de hoogste positie. nu is het tijd voor een, een moeilijke tweede. Daar lijkt de band toch weer een andere kant op te gaan. Maar Hey Soul Sister nog een originele volkplaat is, is opvolger If It Is Love, een vlakke pop-rockplaat. Ik denk niet dat hij het succes van eh, Hey Soul Sister kan overtreffen. Maar ze zijn wel weer terug in de lijst van Europa.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 If it's love. together monkeys found down on Broadway. Eh, JC, dit is dan eh, Alicia Keys. JC heeft natuurlijk ook een keer meegedaan aan eh, deze versie van de plaat. Althans toen de Empire State of Mind deel 1. En dit was Alicia Keys in de eentje, de Empire State of Mind part 2. <laughs> Hoe geniaal kan je titels verzinnen, hè? heeft een kleine vier jaar geduurd. Maar eindelijk hebben de Sissers het vervolgalbum op Tada af. De Amerikaanse band eh, kwam in juni met het album Nightwork op te proppen. De titel staat niet op zichzelf, het maken van de plaat was letterlijk nachtwerk. In juni vorig jaar begonnen de Sisters pas met het schrijven van de nummers. Een krappe tijdsplanning, al heeft de band het eh, zelf naar gemaakt. Al in 2007 zijn ze namelijk begonnen met eh, het schrijven van nieuwe songs. En vorig jaar, rond deze tijd, was het album eigenlijk al helemaal klaar om in de schappen te verschijnen. De sisters waren echter niet tevreden met het resultaat en gooiden gewoon het volledige album op zolder en begonnen weer van voren af aan. Dat de Sisters bepaald zijn, uh, zijn tegen deze tijddruk, dat bewijst de band met een uh, strakke single weer. Fire with Fire. Het is geen tweede I Don't Feel Like Dancing, maar het eh, poppige 70s sound is weer helemaal terug bij de Sisters. Fire with Fire komt deze week nieuw binnen in de lijst van Europa. Die doen dat op plek 34. de Sister Sisters, die heet Fire with Fire. Deze week dus binnen op eh, plek 34. 33 is het dan voor Ina met Love. 15 weken in de lijst, zak van 30 naar 33. En op 32 ook een nieuw binnenkomen. De successen van Eminem en Rihanna zijn haast niet meer op 200 te tellen. En binnenkort zullen ze ook wel aan hun voeten niet meer genoeg hebben. Nieuwste dit wordt namelijk de samenwerking eh, Love The Way You Lie. En de tweede single van eh, Eminem's nieuwste album Recovery. Rihanna heeft wel met eh, De Amo in Europa nog een troef achter de hand. Mocht deze samenwerking niet verlopen zoals verwacht. Love the Way You Lie die heeft volgens eh, velen wat weg van Empire State of Mind van JC en Alicia Keys. In vergelijking met die eh, wereldhit maakt de verwachtingen wel erg hoog. En wat mij betreft heeft deze plaat wel alles in zich om wereldwijd toch wel weer een hit te gaan scoren.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Het is deze vrijdag weer een vrij zonnig zomerweer. Temperatuur die stijgt snel naar tropische waarden. Overal zal het ruim 30 graden worden. De overwegend matige wind die waait uit het zuiden, maar in de loop van de middag draait hij wel weg naar het westen. En zal de temperatuur iets dalen naar aangenamere waarden. De kans op een lokale donderbui die is klein, maar niet geheel uitgesloten. Vanavond en de komende nacht is het dan weer wisselend bewolkt en blijft het weer eh, droog. De temperatuur daalt dan naar een graadje of 17. Morgen ook weer geregeld zonneschijn, maar er zijn ook wolkenvelden. En met name in de middag kan er een eh, enkel buitje voorkomen. Daarbij zelfs kans op onweer. De wind wijdt uit noordwesten is zwak tot matig van kracht. De temperatuur stijgt naar 24 graden op het zand. En een graadje of 27 elders in onze regio. Zaterdagavond en zondagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar droog. Lokaal ontstaat er mist en het koelt af naar een graadje of 14. Zondag schijnt geregeld de zon en het blijft droog. De wind die waait uit het zuidwesten is over land meest matig. Aan zee vrij krachtig. Een kracht van 5 kan hij wel halen. De temperatuur stijgt zondag naar maximaal 24 graden. Zondagavond en eh, maandagnacht is het weer wisselend bewolkt, maar droog. En bij een afnemende zuidwestelijke wind daalt de temperatuur dan naar een graadje of 15. Amsterdam. stijgers eh, zitten deze week niet in. Nou ja, 17 stijgers, maar niet veel plekken. Dit was degene die het meest omhoog ging in handen van Ina Amazing. Ze gaat van 39 naar 31. En dan wil ik die hebben. Even tijd namelijk voor een overzichtje. B.O.B. Nothing On You staat 17 weken in de lijst van Europa. Hij zakt wel van 36 naar 40. Cheryl Cole met Parachute zakt ook 5 plaatsen in haar 13e week naar 39 drie plaatsen verlies voor JC Young Forever in de 16e week. Train If It Is Love, nieuw binnen op 37. De Baseballs Umbrella, 13 weken in de lijst, zakken drie plaatsen naar beneden. Alicia Keys, Empire State of Mind, part 2, staat nu 15 weken in de lijst, zak van 31 naar 35. De Sister Sisters, A Fire With Fire, komt nieuw binnen op 34. En op 33 Ina met Love, Ze zakt drie plaatsen in haar 15e week. Eminem en eh, Rihanna, Love The Way You Lie was de hoogste binnenkomen deze week op 32. En op 31 hoorden we net eh, Ina met Amazing. Twee weken staat zij dus in de lijst van 39 omhoog naar 31. Dan slaan we een paar over totdat we op plek 27 komen. Vorige week kwamen ze binnen op 32 Lady Antebellum, Need You Now.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 Je radio staat op CFM voor Dit is de Euro Breakdown. De lijst met de 40 zomerhits van dit moment. Dit was Enrique Iglesias samen met Pitbull. I Like It staat alweer 4 weken in de lijst van 28 omhoog naar 25. Daarvoor Kylie Minogue met All The Lovers. Zij staat 3 weken in de lijst van 29. Gaat zij omhoog naar 26. Lady Antebellum, Need You Now hoorden we ook. Week, eh, vorige week kwamen ze weer op 32. Deze week gaan ze 5 plaatsen omhoog naar 27.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 to the rhythm of love. 10 plaatsen moeten ze deze week inleveren. Rio met One Heart. Ze zakken van 12 naar 22. Ik heb nog een eh, overzichtje voor je klaarstaan. nummer 30 deze week Ias met solo. Hij zakt 4 plaatsen in zijn 12e week. Grammar van Etsy, Why Don't You staat 14 weken in de lijst. Levert 5 plaatsen in van 24 naar 29. Owl City, The Umbrella Beach staat 11 weken in de lijst. Van 27 zakken naar 28. En Lady Antebellum, Need You Now gaat van 32 naar 27. Kylie Minogue, All nu drie weken in de lijst. Ook drie plaatsen omhoog van 29 naar 26. Enrique Iglesias en Pitbull, I Like It, vier weken in de lijst van 28 naar 25. Shakira met Gypsy levert uh, even snel rekenend uh, ah, zes plekken in, van 18 naar 24. Dat alles in haar 14e week. En B.O.B. met Airplane staat drie weken in de lijst van 25 naar 23. Rio One Heart, 11 weken in de lijst. Van 12 zakken naar 22. En Kesha, Your Love is My Drug staat 10 weken in de lijst. Vorige week nog terug te vinden op 13. Deze week terug te vinden op plek 21. We gaan op weg naar het nieuws van 4 eh, uur. Daarna zijn we nog bij je terug met de nummer 1 van Europa. Die hoor je natuurlijk even voor 5 pas voorbij komen. En ook zullen we wel een beetje op de hoogte houden wat er allemaal in Poort eh, Port Elizabeth Stadion gebeurt in eh, Zuid-Afrika. Nederland en Brazilië staan klaar om te beginnen daar.